Jobboot met het NOS Journaal. Mensen die hun willen betuigen met de nabestaanden van Ruben en Julian uit Zeist... kunnen daar morgen een condoleanceregister tekenen. Dat kan vanaf half negen in het gemeentehuis. Ook in het gemeentehuis van Wijkbeduursteden ligt een condoleanceboek. De lichamen van de kinderen zijn in de buurt van Wijkbeduursteden gevonden. Hun vader is daar opgegroeid. De identificatie van de lichamen van de twee jongens is nog niet afgerond. De politie zegt dat dit nog tot morgen of misschien wel tot overmorgen kan duren. Vandaag is er bij de vindplaats in Koten een buurt- en sporenonderzoek gedaan. De politie wil weten hoe de jongens zijn omgebracht en waar dat is gebeurd. Op de school in Zeist, waar de jongens op zaten, is morgenochtend de bijeenkomst voor ouders en leerlingen. In Limburg was vandaag een bijeenkomst voor mensen die aan de zoektochten daar hadden deelgenomen. registers kunnen ook online worden bezocht. Vanmiddag hadden al 30.000 bezoekers hun handtekening gezet op condoleanceregister.nl. De Keukenhof heeft het seizoen succesvol afgesloten. Tijdens de 64e editie bezochten bijna 850.000 mensen het Bloemenpark in Lisse. Van de bezoekers kwam 80% uit het buitenland. Met dit jaar meer mensen uit China, Rusland en Zuidoost-Azië. Ook steeg het aantal bezoekers van Nederlandse gezinnen met kinderen. Het wisselende weer van de afgelopen weken was nauwelijks van invloed op de bezoekersaantallen. De Keukenhof heeft op de slotdag het thema voor volgend jaar bekendgemaakt en dat is Holland. Coach José Mourinho stapt aan het einde van het seizoen op bij Real Madrid. Zijn contract liep nog drie jaar door, maar tussen hem en de club was geen vertrouwen meer na een teleurstellend verlopen seizoen. Mourinho was drie jaar coach van Real Madrid. In de Spaanse competitie staan dit seizoen nog twee speelronden op het programma, waarin er voor Real Madrid niets meer op het spel staat. Het weer vanavond af en toe regen of motregen.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 Guys are pretty new, but if you dig on vegan food, welcome over to my work. I'll have them cook you something that you really love. Cause I'm like you, yeah, I'm like you. And it feels so bohemian like you.